Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De val van de Afghaanse hoofdstad Kabul komt steeds dichterbij. De Taliban hebben de hoofdstad van Afghanistan bereikt. Volgens de terreurorganisatie onderhandelen ze met de regering over een vreedzame machtsoverdracht. Mensen in Kabul kunnen alleen nog met het vliegtuig het land uit, zegt correspondent Aletta André. Alle wegen zijn dicht, eh, alle wegen zijn gecontroleerd, worden gecontroleerd door de, door de Taliban. En ja, eigenlijk bijna alle regio's in de omgeving van Kabul staan ook al onder de controle van de Taliban. Alleen via eh, de luchthaven kun je nog wegkomen uit de stad en uit het land. Als de Taliban Kabul inneemt, hebben ze alle belangrijke steden in Afghanistan in handen. Polen heeft een miljoen vaccins van Pfizer aan Australië verkocht. Het land heeft de dosis hard nodig, want er zijn nog weinig mensen gevaccineerd... en de besmettingen lopen weer op door de besmettelijke Delta-variant. En een man in Amsterdam is in zijn arm gestoken bij de verkoop van zijn laptop. De koper kwam zijn huis binnen. Hij wilde er zonder te betalen vandoor met de laptop en trok al snel een mes. Daarna ging hij er rennend vandoor met het ding. De verkoper ging achter de dief aan, maar kreeg hem niet te pakken. De dief liet uiteindelijk de laptop op straat achter. En Jopie uit Egmond aan Zee zit met haar handen in het haar. Ze kan niet meer goed lopen en daarom wil ze graag op de begane grond wonen. Ik ben bang dat ik val, want ik ben, niet, ben, ben al ik zeg wel één keer, maar ik ben meer keer gevallen hoor. Maar dat vertel ik nog niet eens. Dus, en, eh, maar het is, dat, was dus ik, ik, heb, ik, ik red het niet meer. Maar de huizenzoektocht gaat heel moeizaam. Ze wordt steeds afgewezen. Ik ben al 62 jaar lid van de, van de woningbouw. En, ik, en ze zeggen, u staat nummer 1. Ja, nummer 1. Ze vergeten zeker die, die, die nullen erachter. De woningbouwvereniging zegt dat ze het heel vervelend vinden... en dat ze binnenkort bij Jopie langs gaan. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg. Vanavond meer bewolking en er trekken er ook wat buien over. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan wat korte files.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 We're standing alive with a kick on fire, kick on on the Japanese What's the matter with me? What's with me? I'm a brain like a under the coconut tree. Listen to the FM met een hoofdletter Z van zon.